1 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een jongen van 16 heeft zich gemeld voor aanrandingen in Alkmaar. Er wordt al een tijdje gezocht naar een mogelijke serie-aanrander. Dinsdagavond ging het in opsporing verzocht over de tientallen keren dat in Alkmaar de afgelopen tijd vrouwen bij hun billen werden gegrepen. Ze lieten beelden van de verdachte zien. Met een grijs-groene jas, op een sportieve donkere fiets. Hij draagt een broek met rode strepen. En die fietser rijdt daarna wat zoekend rond. En het is dan net iets voor de aanranding op de Helderse weg. De jongen van 16 kwam zich samen met zijn ouders melden. Volgens de politie hadden ze de uitzending van Opsporing Verzocht zelf ook gezien. Er wordt nu onderzocht of en met hoeveel aanrandingen de jongen te maken heeft. Iedereen een eerste prik in de arm voor 1 juli, dat gaat hem niet worden, zegt minister De Jonge. Het heeft te maken met problemen met de levering van 3 miljoen Janssen-vaccins. Wat we zien is door allerlei tegenvallers is dat ze daar wel heel ver eh, vanaf beginnen te raken. En het meeste van die 3 miljoen zou in juni worden geleverd. Namelijk 2 miljoen zou in juni worden geleverd. De minister rekent nog door welke gevolgen het heeft. Ook in Apeldoorn en Arnhem komt een wapeninleveractie. De gemeente hoopt vooral dat jonge mensen van tussen de 12 en 25 wapens inleveren in die groep zijn veel steekpartijen. Ook in andere steden zijn van die acties geweest waarbij je zonder straf je messen, pistolen en boksbeugels kunt inleveren. Het levert vaak honderden wapens op. En Jasper Sillissen heeft corona. En daarom is de doelman van Oranje voorlopig eventjes uit de selectie gekieperd. Hij gaat niet mee op trainingskamp met het Nederlandse elftal in Portugal... als voorbereiding op het EK over twee weken. Sillissen heeft geen klachten. Waarschijnlijk kan hij wel gewoon meedoen aan het toernooi zelf. Het weer dan nog. Op veel plekken schijnt de zon. Soms zit hij achter stapelwolken. En in het oosten kan er nog een buitje overkomen. Het is 16 tot 19 graden. Dit weekend zonnig en nog warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 knopen het meer richting knopen Nieuwe Meer... een kwartier vertraging bij Amsterdam Hemhavens. Verder is er een technische storing op de N207...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 Nou, is nu al afgelopen. ik <laughs> zet mijn microfoon maar. Eh, welkom, bij morgen is het weekend. Um, er ging wat mis met de jingle. <laughs> Eh, ik eh, praat het geheel weer aan elkaar. En achter de knoppen zit dit keer niet Pim Groof... maar mijn echtgenoot Henny van Vusterberg. Goedemiddag. Goedemiddag. En we gaan er weer een leuk programma van maken. En het volgende plaatje.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 In blauw verlichte 请你记。 ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. Welkom bij het ZFM. met onderweg dit uur. En we hadden, net eh, Ademski en Seal met het nummer Killer. En ehm, voor de rest heb eigenlijk weinig te melden. Eh, we, we, gaan nog een stukje wat aan eh, Bob Dylan doen vandaag. En voor de rest hebben we allemaal nieuwtjes uit, uit Zandvoort. Ik dacht ook nog die mystery guest. We hadden ook nog een mystery guest, ja. Maar ja, goed, die, die komt straks pas. En we gaan nog een klein stukje aan Bob Dylan doen natuurlijk... want die is 80 eh, jaar geworden eergisteren. En dat was natuurlijk best wel een feestje. Dat iemand zo, zo iemand zo oud wordt. Dat is natuurlijk best wel knap. Ja, ik ben dus allerlei uh, radiostukjes die ik bij elkaar heb gezocht eh, aan het spelen. Ik begin nu met de A, dus ik ben nu aangeland bij Adele, Rolling in the Deep.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 Are you zijn we weer. Ik heb een, ehm, een berichtje uit het NH eh, Nieuws... Eh, bij de abortuskliniek van uh, eh, Bea, Beahuis en Bloemhoven in Heemstede... is deze week met stoepkruid omgetoverd in een regenboog. Het Haarlems collectief Vrije Keuze richt zich met de, huidige, met de ludieke protest op de religieuze betogers... die zich hier geregeld opstellen om cliënten van de kliniek te overtuigen af te zien van een abortus. Op Facebook stelt het collectief dat het kleurrijke welkom is gericht aan de fundamentalistische betogers die hier in demonstratievakken aan het Haarlemse kant van de kliniek. We willen laten zien dat Haarlem een progressieve, tolerante en warme stad is. Waar geen ruimte is voor seksisme, misogynie, dat is vrouwenhaat... en haat en veroordelingen vanwege religieuze fundamentalisme. De voorstanders van vrije keus kiezen er zelf bewust voor om geen tegendemonstratie te houden bij de kliniek. Ze doen, ze doen, dat doen ze om geen onnodige aandacht te genereren voor de betoging tegen abortus. We hopen dat de rust wederkeert voor de cliënten van de kliniek. Wel een, een, hele ludieke eh, actie vind ik dat. Je ziet ook een heleboel mensen op een foto bij elkaar staan. Er is maar één die een mondkapje draagt. <laughs> ja, echt waar. <laughs> Weet je, pro-life, maar beperkt. welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend. weekend. You know, I lay here thinking about what you did. You know, I know it was wrong, baby. But I'm ready to forgive. Baby, you've got to tell me. another dit uh, muzikale intermezzo met uh, eh, Alan eh, Miles, Miles met Black Velvet. En u hoorde net Albert Cummings met Believe of zo? Lonely Bed. Lonely Bed. Ik kon hem niet vinden. ik heb nog een nieuwtje gevonden van RTL Nieuws. En dat kan misschien een oplossing zijn voor de filevorming bij Zandvoort. En dat is een vliegende auto. Er zijn al 50 bestellingen, komen van Nederlandse bodem. Eh, toen Robert uh, eh, Dingelmans 15 eh, jaar geleden met zijn nieuwe vliegende auto kwam... namen weinig mensen hem serieus. Inmiddels heeft de Paul V. goedkeuring van de RDW. De wagen mag de weg op. En tot zijn verbazing alleen al in Nederland zijn ruim 50 vliegende auto's aanbetaald... En iedere week komt er een bestelling bij. Eind 2022 wordt de eerste wagens uitgeleverd. En ook hebben ze ook bestellingen uit 14 andere landen. Ehm, het opstijgen eh, als je aansluit in de file, dat is nog niet mogelijk. <laughs> ja, Dingelmans legt uit van eh, de personal air eh, en land vehicle, dus de PAL-V is eigenlijk een gyrocopter. Waarbij een helikopter en rotorbladen eh, bij eh, bewegingen komen, in beweging komen door de motor. Gebeurt dat bij een, een gyrocopter, dan beweegt de, beweegt de, lucht... en wordt de lucht verplaatst naar, en eh, die zorgt voor de hefkracht. Voor het opstijgen heeft de Paul V een startbaan van 180 meter nodig. De rotor krijgt inmiddels pas snelheid door langstromende lucht. Voor het landen eh, heb je aan een veldje van 30 meter genoeg. Je kunt een deel over de weg rijden en als je ergens in een file staat... krijg je via het navigatiesysteem het advies... rij naar zijn landje om op te stijgen. En eh, de Palvee uh, kan dus 500 kilometer eh, vliegen. en vliegt op euro 95. <laughs> En uh, het, heb ook gekeken naar het elektrisch vliegen. En daar ziet Dingemans eh, Dingelmans geen brood in. Hij zegt dat is een drama. Met accu kom je niet ver. Accu's zijn erg zwaar en ook met de temperatuur gevoelig en brandgevaarlijk. De tijd is nog niet rijp, om elektrisch te vliegen. Met 2 liter benzine kom je even ver als met 70 kilo aan accu's, zegt Dingelmans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 my life beautiful. The clock rings at seven and I feel a stir beside me. I hear your gentle footsteps on the floor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 solita Zo, dat was Alice. Moi Lolita. En nu Ellen Taylor. Back home to you. And I've got to get back home to you, sweet love. I've got to get back home to you. Try it. And I've got to get back home. to you, sweet love. I've got to get back home to you. The rain is beating hard and cold on my window pane. It's four o'clock in the morning. shine. sweet, we were dancing in time. I tripped over my two left feet and I stepped out of line when I came to my senses. I looked around and you were gone. The dance floor was empty, I was dancing alone. got to get back. maybe try a slide guitar. I just love the sound it makes. When it comes down to the wire, I'll do anything it takes. And I've got to get back home. could write you a poem, but I've done that before. Tokens of a poet's love, you don't need any more. It's got to be fundamental. I know you want it straight and true. I'll give you all I've got, cause I Oké, en dan gaan we nu naar Alu Black. I Need a Dollar. share with you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 We hebben nu America. A Horse With No Name.